Jan van der Putten met het NOS-journaal in Amsterdam. Een car met tientallen passagiers beschoten. Een van de ruiten werd kapotgeschoten, maar niemand raakte gewond. Ook de chauffeur is ongedeerd. De aanleiding voor de beschieting wordt onderzocht. De politie in Amsterdam houdt er rekening mee dat de schutter en de buschauffeur verwikkeld waren in een verkeersruzie. Opnieuw zijn tienduizenden Slowaken de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. In de hoofdstad Bratislava demonstreerden zeker 25.000 mensen. Ook in andere steden waren protesten. De betogers hebben genoeg van de corruptie onder de politieke elite en eisen structurele veranderingen. De aanhoudende protesten leidden vorige week tot het aftreden van de Slovaakse regering. Er is een nieuwe regering beëdigd, maar veel Slowaken zijn bang dat er niets verandert en willen vervroegde verkiezingen. De Britse instantie die toezicht houdt op de privacy heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Dat databedrijf in Londen zou via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen hebben bemachtigd. Dat zou zijn gebeurd om Donald Trump in het zadel te helpen. De Britse rechter had toestemming voor de inval gegeven. De aandelenbeurzen in New York kregen vandaag opnieuw een forse tik. Beleggers zijn bang voor een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Dow Jones-index sloot 1,8 lager. De S&P 500 zakte 2,1 en technologieindex Nasdaq eindigde 2,4 lager. Daarmee is het voor de Amerikaanse beurzen de slechtste week in lange tijd. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de oefenwedstrijd tegen Engeland verloor Oranje met 0-1. Het enige doelpunt in de arena werd gemaakt door Jesse Lingard. Voor de wedstrijd werden in het centrum van Amsterdam zeker 90 Engelse voetbalsupporters opgepakt. Ze hadden zich misdragen op de wallen. Het weer, vannacht bewolkt, misschien wat motregen en het is een paar graden boven nul. Morgen droog, af en toe zon, het wordt 9 tot 13 graden.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 December. diamonds talking tussen reddingsbanden. Ah, en dan zitten we hier, het oude standaard. Wat je vertelt.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 强的要。